11 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het slijmerige roodbruine goedje in de Noordzee is zeevonk. Rijkswaterstaat adviseert om tussen Scheveningen en Katwijk niet de zee in te gaan. Wel kan iedereen gewoon het strand op. Waar niet mag worden gezwommen, wordt de rode vlag gehesen. Zeevonk is een algensoort die irritatie aan de huid en luchtwegen kan veroorzaken... en het ziet eruit als een doorzichtige ballon met een staartje aan de achterkant. De algensoort kan bij warm weer leiden tot lichteffecten in de golven. Rijkswaterstaat is het alg nog aan het onderzoeken... en komt later vandaag met een nieuw advies op basis van metingen. De Griekse aandelenbeurs is na vijf weken weer open. En er zijn gelijk forse verliezen van zo'n 23 procent. Het is de grootste koersval op een dag ooit voor de beurs van Athene. Vooral de aandelen van banken krijgen klappen. De beurshandel lag stil omdat de toezichthouders bang waren dat de aandelenkoers in elkaar zouden zakken door de Griekse crisis. De Amerikaanse luchtmacht geeft Syrische rebellen luchtsteun als die worden aangevallen. President Obama heeft daarvoor toestemming gegeven, meldt CNN. Vorige week voerden Amerikaanse legervliegtuigen al succesvolle aanvallen uit... bij een complex van Syrische opstandelingen... toen die werden aangevallen door strijders van vermoedelijk Al-Nusra. Die extremistische groep is gelieerd aan Al-Qaeda. Op de luchthaven van Brussel voeren veiligheidsmedewerkers actie... Ze zijn bang om hun baan te verliezen omdat hun dienst geprivatiseerd wordt. Ook zijn ze ontevreden omdat de nieuwe veiligheidspoortjes niet goed werken. Volgens de vakbonden hebben de acties nog niet tot vertragingen geleid. Dat kan nog veranderen omdat er meer acties volgen vandaag. Reizigers krijgen het advies om ruim op tijd naar de luchthaven van Brussel te komen. Het weer, het is vandaag vrij zonnig, er ontstaan ook wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt zeer warm, maximaal 32 graden. Vanavond meer bewolking, maar pas vannacht en morgen overdag volgen er buien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Knoop het Hoevenlaken 9 kilometer na een ongeluk. Daar is alleen de vluchtstrook open. En verderop nog eens een keertje 5 kilometer bij Eembrugge na een ongeluk.